Kees Groot met het NOS-journaal. President over je bezittingen, ga gewoon weg, zei Trump vanaf zijn weekendverblijf in Camp David. Hij beloofde dat de schade van de orkaan snel zal worden hersteld. Inmiddels lijkt Irma haar koers iets te verleggen. Waarschijnlijk krijgt niet Miami, maar Tampa het meeste natuurgeweld te verduren. In heel Florida zitten inmiddels tienduizenden mensen zonder stroom door de harde wind. Verwacht wordt dat het aantal stroomstoringen de komende uren nog zal toenemen. De Verenigde Staten evacueren 3000 landgenoten van Sint Maarten. Het zijn toeristen en Amerikanen die op het door Irma getroffen eiland wonen. Vandaag zijn er al verschillende vliegtuigen geland en vertrokken. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken zou graag zien dat de vliegtuigen ook mensen met andere nationaliteiten meenemen. Maar voorlopig mogen er alleen Amerikanen aan boord. Koning Willem-Alexander arriveert de komende dag op Curaçao samen met minister Plasterk. Ze zullen daar in een ziekenhuis slachtoffers en patiënten bezoeken die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. Ook worden ze door de marine en de meteorologische dienst bijgepraat over de situatie op de bovenwindse eilanden. Op Curaçao wordt bekeken of het mogelijk is voor de koning om naar de getroffen eilanden zelf te gaan. Het dodental van de aardbeving voor de zuidkust van Mexico is verder gestegen naar 65. De meeste doden vielen in het zuidoosten. In de stad Yucatan zijn veel huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. Ook elders wordt aanzienlijke schade gemeld. De Amerikaanse Geologische Dienst registreerde vrijdag een kracht van 8,1. Een aardbeving met die kracht of zwaarder komt ongeveer één keer per jaar voor.